1 uur. Gert Luc met het NOS-journaal. China maakt zich schuldig aan digitale spionage in Nederland... schrijft de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst in zijn jaarverslag. Volgens de MIVD zijn er vorig jaar meerdere pogingen ontdekt... om militaire technologie te stelen. Naast de Chinezen zouden ook de Russen zich daar schuldig aan hebben gemaakt. De MIVD waarschuwt verder dat Rusland inmiddels een raket heeft ontwikkeld... waarmee een groot deel van Europa kan worden geraakt. Een groep franchisers van Intertoys bereidt een rechtszaak voor tegen de speelgoedketen. Ze zijn het niet eens met de voorwaarden die de nieuwe eigenaar aan ze oplegt, onder meer over verdeling van de eventuele winst. De Portugese investeerder Green nam in maart de failliete winkelketen over en zei door te willen gaan met zo'n 120 winkels en daarnaast met 100 franchisewinkels. Het is nu onzeker of de 100 franchisewinkels onder de vlag van Intertoys verder gaan. President Trump stamt naar de rechter om te voorkomen dat financiële instellingen als Deutsche Bank gegevens over hem en zijn bedrijven aan het congres geven. Parlementaire commissies hebben dagvaardingen laten versturen om informatie over Trump los te krijgen. Deutsche Bank heeft jaren terug honderden miljoenen dollars aan de Trump Organization geleend voor vastgoedprojecten. Andere geldschieters deden dat niet meer, omdat hotels en casinos van Trump failliet waren gegaan. De Raad van State heeft het bestemmingsplan voor het project Brouwers Eiland in het Grevelingenmeer vernietigd. Dat betekent dat er tussen Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland voorlopig geen kunstmatige eilandjes mogen komen voor honderden vakantievilla's. Natuurorganisaties en zeil- en surfclubs hadden bezwaar gemaakt. Als de betrokken overheden toch door willen gaan met het project... zijn er aanpassingen en nieuwe onderzoeken nodig, zegt de Raad van State. Het weer. Vanmiddag breekt vanuit het oosten op steeds meer plaatsen de zon door. In vooral het noorden kan de bewolking hardnekkig blijven tot de avond.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 Vrijheid. Vijf oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden.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 Nou, dan ben ik er zo met een heel fijn cadeau om een uurtje of half drie. En komt ze dan thuis? Ja, komt ze dan thuis? Dan klim ik langs de pijp naar beneden. En sluip dan door de struiken naar een veilige plaats. Maar helaas kan jij dan niet met me mee. sluipt door de struiken naar een veilige plaats. Maar helaas kan jij dan niet met me mee. Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis, Marie? Nou, dan ben ik er zo met een heel gek ritme van Zandvoort. Farewell tequila, so long margarita. Lady said she to leave ya. Don't want the pressure. I to left, we're too drunk to even walk. And all of a sudden, you bring up our problem, so I guess you wanna talk.